Ja, en er is nog hard onderhandeld. Eh, gisteren tot laat nog, tot middernacht. En vanochtend vroeg ook nog. Eh, omdat er nog een aantal plooien gladgestreken moeten worden. Maar nu is er dus witte rook, er is groen licht. Er is een coalitieakkoord gesloten. Dat wordt vanmiddag om drie uur eh, bekendgemaakt. Dan weten we ook alle details. Ook over de belangrijke dossiers zoals migratie, economie en defensie. Waar ze precies over uit zijn gekomen, dat horen we dan straks om drie uur. Een mega-reorganisatie bij Tata Steel. Bij het staalbedrijf in IJmuiden verdwijnen 1600 voltijdbanen. Vooral in de managementlaag en ondersteunende functies. In de staalindustrie gaat het al een tijdje niet zo goed, zegt verslaggever Nick Wouters. Tata is geen uitzondering. Het laatste boekjaar hebben ze meer dan 500 miljoen euro verlies geleden. En ze hebben het heel moeilijk met de concurrentie uit China. In Europa betaal je meer voor je energie, voor je energierekening. Om staal te produceren heb je heel veel energie nodig. Dus die kosten die die, die, zijn al hoog. Dan moeten ze ook nog eens verduurzamen. En er zijn de Amerikaanse importheffingen. Daardoor wordt het voor bedrijven in de VS veel duurder om Nederlands staal te kopen. Bestellingen daarvan zullen dus waarschijnlijk opdrogen. En dankzij een 3D-scan van het wrak van de Titanic... is er meer duidelijk geworden over de laatste uren van het schip. Onderwaterrobots hebben drie jaar geleden meer dan 700.000 foto's gemaakt van het wrak. Door die te bestuderen is nu duidelijk waarom de lichten tot op het allerlaatste moment bleven werken. Dat kwam onder meer door werknemers die hard bleven doorwerken na de botsing met een ijsberg. Ze mochten eigenlijk na een uur hun post verlaten, maar bleven veel langer. Daardoor zijn waarschijnlijk veel mensen gered. Zonder licht was het veel moeilijker geweest om te evacueren met reddingsboten en noodsignalen te sturen. Het weer in het noorden bewolkt, op andere plekken zonnig en 10 tot 17 graden vanmiddag. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij maximaal 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Komende zaterdag is er weer Bloemencorso in Haarlem en omstreken. En dat, eh, dat gaat beginnen 9 tot 11 april. En 9 tot 11 april ga ik zelf meehelpen met eh, het opbouwen van de, van de praalwagens. En ja, dat is een hele werk, dus ik zou zeggen, kom lekker een keer kijken. Willen u een keer 9 april tot 11, tot 11 april komen kijken? Altijd er eh, willen zien hoe de Corso-wagens worden gemaakt? Neem dan eens een kijkje achter de schermen. De wagens worden in grote hallen in drie dagen door honderden vrijwilligers, waar ik zelf bij ben met mevrouw, voorzien van geurende en kleurende voorjaarsbloemen. Zoals hyacinten, narcissen en tulpen en vele andere bolbloemen. De bloemen worden op een speciale manier vastgemaakt aan het ontwerp van de auto. Dat noemen wij steken. En als je gelukt hebt, mag je het misschien zelf wel een keer proberen. Hoe leuk is het om als je dan tijdens de Corso-weken je eigen steekwerk voorbij ziet komen. De openingstijden van het steken is woensdag van 9 tot 21 uur. En donderdag ook van 9 tot 21 uur. En de vrijdag van 9 tot 12 uur. En het, is, het adres is JUB Holland, Robijnstraat 43, Noordwijkerhout. En op de Horecaplein is er altijd leuke dingen te doen. Je kan opbouwdagen, zijn er altijd gezelligheid. Op het horecaplein pak je een lekker kopje koffie, een koud drankje en iets lekkers erbij. En de praalwagens van de Corso, je kan je zondag 13 april zijn de praalwagens nog een keer te bewonderen. Ze staan dan de hele dag in het hartje van Bloemenstad Haarlem. Te midden van gezellige terrasjes, entertainment en muziek kun je op je gemak de mooiste foto's maken. En de zaterdag vertrekt de bloemencorso tussen 8 en 9 in Noordwijk. En ze komen aan in Haarlem om 9 uur s'avonds. En dat is Kruisweg de Herenweg en de Westelijke Randweg. En ze eindigen om 10 uur gedempte Oude Gracht aan de Ruiks. En ik wens u veel plezier. Ik zou zeker gaan kijken.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 smart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 Dit waren achtereenvolgens Bluff met Zoute Landen en Davina Michel met Duur te lang. Wil je mensen helpen? Een keer naar het ziekenhuis brengen? Boodschappen doen? Klusjes in de tuin? Of in of om het huis? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de inwoners van Zandvoort kunnen helpen. Vrijwilligers krijgen bij Pluspunt jaarlijkse uitgenodiging van het fooiefeest, kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau. Deskundigheidsbevordering, informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt het je leuk om vrijwilliger hulpdienst te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien. En dat doe je op de volgende manier. Mail naar p.honer En dat spel je H-O-H-N-E-R. at pluspunt en L. Carl Douglas, Kung Fu Fighting. oh, oh, oh, oh. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them down ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. <laughs> Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah, yeah. But they fought with. comes the big boss. Well, well. Let's get it on. We took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little Kitchen was een Nederlandse popgroep uit Enschede... die in 1975 het Eurovisie Songfestival won met het liedje Dingedong. De groep werd in 1967, voornamelijk de himp-achtige groepsnaam, opgericht in Enschede. Hier is Tietjen met Dingedong. was ILO met Rock and Roll King. Twee avonden in de week is het jeugdhonk geopend voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De muziek staat altijd aan, net als de Playstation. Wij zorgen voor wat lekkers en gezonds om te snacken en er hebben genoeg plekjes om te chillen. Ook organiseren we eens in de zoveel tijd poker- en beautyavonden, speciaal voor onze jongens en meiden. Voel je welkom om langs te komen. Iedere woensdagavond van 6 tot 9 uur. En iedere vrijdag van half 8 tot half 11. Pluspunt Noord. Ingang via de tuin aan de achterzijde. En de deelneming is geheel gratis. Tijdens de jeugdhonk bieden wij verschillende activiteiten aan... en mogelijkheden om gewoon lekker te chillen. Wil je weten wat er te doen is? Volg dan onze Facebookpagina. Heb je leuke ideeën? Bel Marieke. 06 3630 0809. 0636 30 0809. Queen, Killer Queen. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. the cake, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Christopher and Kennedy. At any time, an you can't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 at eternity Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind with a motor car Dit waren de Beatles met Penny Lane. Stoppen met roken. Op 11 april begint de groepscursus Stoppen met roken. Stoppen met roken is lastig. Maar in groepsverband kan het soms wat makkelijker gaan. Geef jezelf een kans om te stoppen en meld je aan voor een gratis programma. En die duurt 12 weken bij Anita Venema. Telefoonnummer 06 418 23190 06 418 29190 of mail naar samenzandvoort.nl Je staat er niet alleen voor. En het is vrijdag 11 april van 3 tot half 5. In het centrum Pluspunt, Zandvoort. Buddy Holly, that'll be the day. money too Well, you know you love me, baby Still you tell me maybe that someday Well, I'll be blue Well, that'll be the day when you say goodbye Yes, that'll be the day when you make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day when I die You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I will leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day. When I die, well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Oktober, november zie ik somber in. Hij hield me vooruit, maar plotseling keerde hij. Dit waren Nick en Simon met Oostenwind. Op het Gasthuisplein zijn onlangs 10 plantenbakken geplaatst. Het plan was al eerst om er bomen te planten, maar door de vele kabels en de leiding in de grond bleek dat niet haalbaar te zijn. De plantenbakken met sierheesters zorgen hier nu ook voor extra groen. De speciale bakken zijn robuust, uitgevoerd en zijn mobiel. Bij evenementen kunnen ze verplaatst worden. De vergroening op het Gasthuisplein is onderdeel van het actieplan Groen waarin is afgesproken dat er meer groen in de openbare ruimte moet komen. Katie Malua, 9 Million Bicycles. I that you give me every night. There are nine million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact. het licht. The Sweet was een Britse rockband uit de hoogtijdagen 1971-1978. De band werd opgericht in 1968 als Sweet Shop, later afgekort tot Sweet. De succesbezetting bestond uit Annie Scott, Steve Priest, Brian Connolly en Mick Tucker, van wie in 2020 enkel Andy Scott nog in leven is. De Sweet met Fox on the Run. Dit waren de Walker Brothers met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. U wilt regelmatig bewegen om fit te blijven? ServicePaspoort biedt volop de mogelijkheden om aan de wens te voldoen. De bewegingsactiviteiten worden u aangeboden in groepsverband. Zodat u op een ontspannen manier met lijf en leden bezig kunt zijn. Een ervaren docent begeleidt de lessen. Zodat u verantwoord en binnen uw persoonlijke mogelijkheden beweegt. Met gezellige muziek en praktische oefenmaterialen. Aansluitend een koffiekwartiertje met elkaar maakt het extra gezellig en compleet. Schroom niet en maak een afspraak voor een gratis proefles. Gymnastiek 55 plus, pluspunt Vlemingstraat 55. En het is woensdag van half 12 tot half 1, inclusief het koffiekwartiertje. De zomerstop in de maanden juli en augustus. Avicii, hey brother.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 sister is het einde van twee uur lunchroom op deze woensdag. Ik eindig met rocky music. Love is the drug. Graag tot volgende week. Dan ben ik weer live in de studio. Een heel goed weekend en blijf gezond. Tot volgende week.